Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft vorige week een bezoek gebracht aan 55 bezitters van kinderporno. Daarbij werden honderden computers, harde schijven en telefoons in beslag genomen. En zo'n 100 mensen kregen een officiële waarschuwing. Ja, het is een ontzettend eh, grote groep mensen, maar ook heel verschillend. Het zijn mensen in alle leeftijden, van jongeren tot senioren en verdeeld over heel Nederland. We komen op een moment langs dat ze het natuurlijk niet verwachten. We kondigen het niet aan. En eh, ja, dan wordt de deur geopend, dan staat de politie voor je deur. En dan krijg je een officiële waarschuwing. Met een landelijke actieweek wil de politie voorkomen... dat bezitters van kinderporno een stap verder gaan... en zelf kinderen gaan misbruiken. De politie zegt dat ze niet genoeg mensen hebben om iedereen te kunnen vervolgen... en dat ze het daarom laten bij een waarschuwing. Argentinië krijgt een ultrarechtse president. Javier Milei won de verkiezingen met iets meer dan de helft van de stemmen. Argentijnen hopen dat hij wat kan doen aan de economische crisis in het land. Dat vertelt onze correspondent Nina Jurna. Het gaat heel slecht daar, 140% inflatie. 40% van de Argentijnen leeft in armoede. En mensen zijn het gewoon zat. Milei wil onder meer de dollar invoeren in Argentinië. Hij wordt gezien als ultra rechts omdat hij wapenwetgeving wil versoepelen en hij is tegen abortus. Waarschijnlijk worden er ook de komende tijd asielzoekers opgevangen op schepen, schrijft de krant Trouw. Het COA zegt dat het klauwen met geld kost, maar dat er geen andere oplossing is. De spreidingswet die de opvang zou moeten regelen is nog niet door de Eerste Kamer. Nu weigeren veel gemeentes meer asielzoekers op te vangen. Daarom gebruikt het COA voorlopig nog noodlocaties zoals schepen. En hartelijk verkiezingsweek allemaal. Nog twee dagen en dan mogen we naar een gymzaal of een buurthuis om te stemmen. De lijsttrekkers halen dus nog alles uit de kast. Gisteravond waren ze te gast bij de collega's van het Jeugdjournaal... waar ook tijd was voor spelletjes. Maar de teamindeling maken, dat viel niet mee. Nou, team links. Jullie zijn team rechts. Oh, oh, oh. Nee, nee, nee. team links. Nee, nee, Blijf, lekker staan. Stop Ja. Zeg maar gewoon Team L. En vandaag is er weer een groot debat, dat van één vandaag. En het weer nog. In het noorden grijs en af en toe buien. In het midden en zuiden zijn er tussendoor ook opklaringen met zon. vanmiddag en vanavond is het daar ook vaker droog. En het wordt max 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A8 Zaanstad Amsterdam een kwartier vertraging tussen Zaanstad As en Delft en Knoop het Koenplein. 8 kilometer file. 10 minuten extra op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Knoop het Kooimeer en Knoop het Beverwijk. 8 kilometer file. Door een ongeluk op de A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en Knoop het Rijnsweer. 20 minuten vertraging, 12 kilometer file. En een kwartier op de N201 Hilversum uit Hoorn tussen Afrit Horstenberg en Loenersloot. 3 kilometer file.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 in de buurt van een ziekenhuis. Bij een actie tegen kinderporno is afgelopen week op zo'n 55 adressen huiszoeking gedaan. Ook kregen bijna 100 mensen een waarschuwing dat ze moeten stoppen met het downloaden van kinderporno. In een koffieshop in Amsterdam is gisteravond iemand gewond geraakt bij een schietincident.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 Whoa. I take you to the candy shop. One taste of what I got. I have all you got. Keep you hit the spot. Whoa. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl.